Vijf uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran geeft toe dat het land het Oekraïense vliegtuig dat woensdag bij Teheran neerstortte heeft neergehaald. Iraanse staatsmedia berichten over een verklaring van het Iraanse leger... waarin staat dat het toestel per ongeluk is neergeschoten. Het leger spreekt van een menselijke fout. Bij de vliegramp met het toestel van Ukraine International Airlines... kwamen alle 176 inzittenden om het leven. Het nieuwe virus dat vorige maand werd ontdekt in China... en een gevaarlijke longziekte kan veroorzaken... heeft een eerste dodelijk slachtoffer gemaakt. Het gaat om een 61-jarige man uit Wuhan... die al een slechte gezondheid had. Zeven anderen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis... en in totaal zijn 41 mensen in Wuhan gediagnosticeerd met het virus. Volgens de autoriteiten zijn er sinds 3 januari... geen nieuwe besmettingen bijgekomen. Er is nog veel onduidelijk over het nieuwe virus. Zo is de incubatietijd niet bekend en ook niet of het van mens op mens kan worden overgedragen. De Surinaamse president Bouterse zegt dat hij over twee weken aanwezig is... bij een zitting van de krijgsraad over de decembermoorden. Het is voor het eerst dat de president een zitting bijwoont... sinds de start van het proces in 2007. Bouterse werd eind vorig jaar veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf... voor zijn aandeel in de decembermoorden in 1982. Hij tekende verzet aan tegen het vonnis... en moet daarvoor zelf voor de krijgsraad verschijnen. Voormalig VVD-politicus Rudolf de Korte is overleden. De Korte was in de jaren 80 een van de vertrouwelingen van VVD-leider Ed Nijpels. In 1986 werd hij benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken... en na verkiezingen later dat jaar werd hij minister van Economische Zaken... en vicepremier in het tweede kabinet Lubbers. In 1995 verliet hij de politiek om aan de slag te gaan als vicepresident van de Europese Investeringsbank. Rudolf de Korte was 83 jaar.